Goedemorgen, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NOS op 3. De oud-premier van Japan is neergeschoten. Shinzo Abe gaf in het centrum van een stad een toespraak toen het helemaal misging, vertelt onze correspondent in Japan gebeurde dit soort dingen vaak gewoon op straat, dicht bij het publiek. De schutter stond dus ook gewoon op drie meter afstand van AB, En die schoot twee keer in zijn richting, waarop AB dus bloedend in elkaar stortte. Hij werd gauw naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politieke partij van AB is hij niet meer bij bewustzijn. Hoe het precies gaat is nog onduidelijk. Direct na de schietpartij werd een verdachte opgepakt. Hij had een zelfgemaakt wapen bij zich. In Woerden is weer een boerenblokkade aan de gang. Voor de deur van het distributiecentrum van de Jumbo staan tientallen trekkers. En daardoor kunnen vrachtwagens met met spullen het terrein niet af. En over de stikstofprotesten gesproken. Eerder deze week werd bij een protest in Heerenveen een trekker beschoten door een agent. Dat filmden deze jongens vanuit hun auto. Nee joh, wapens jongen, wapens. Hé, hey, daar rij weg jongen, rij weg. Wapens is er. De jongen die in de trekker zat, Jouke van 16, heeft niks strafbaars gedaan. Maakt het OM gisteravond bekend. Er loopt nog wel een onderzoek naar wat er nou precies is gebeurd. En vanmiddag begint in Midden-Nederland de zomervakantie. En steeds meer mensen laten de auto en het vliegtuig voor wat het is. En kiezen voor de trein. Deze vakantiegangers stappen ook enthousiast in. De reis is is een deel van de vakantie. Oh, in ieder geval geen eh, lange security rijden enzovoort. Eh, dus dat eh, hebben we mooi, mooi misgelopen. Nou, we moesten uiteindelijk nog wel haasten voor de trein, maar over het algemeen is het wel relaxed. Het is beter voor het milieu. En dan ook nu met die drukte op de luchthavens is het bijna niet te doen om te vliegen. Dus ik hoop dat het meer relaxed is met kinderen. NS International heeft vorige maand meer dan 300.000 kaartjes verkocht. Zijn er bijna 30.000 meer dan juni vorig jaar. Het weer de dag begint bewolkt en wat fris. Laten wel meer zon en dan ook warmer, 18 tot 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de regio Noord-Holland rijdt het verkeer op de meeste snelwegen prima door. Op de N207 de weg Alphen aan de Rijn Helegom. Er was een technische storing bij de Leimuiderbrug. Die was een eh, lange tijd dicht. De brug zou nu weer open zijn, maar tussen Wouwbrugge en de Leimuiderbrug heb je toch nog zo'n 5 kilometer file met ruim drie kwartier vertraging.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 De Japanse oud-premier Abe is neergeschoten toen hij een campagnetoespraak hield. Volgens de huidige premier van Japan, Kishida, is zijn situatie zeer ernstig. Een man van 41 is opgepakt. Staatssecretaris Van der Burg van Asielzaken wil gemeenten verplichten mee te werken aan asielopvang. De ministerraad praat vandaag over zijn plan. In het zuiden van Frankrijk zijn zo'n 100 mensen uit voorzorg geëvacueerd vanwege grote bosbranden. Al meer dan 600 hectare natuurgebied is in vlammen opgegaan. Vooral in de streek de Cevennes. Het weer wisselend bewolkt met af en toe zon en vrijwel overal droog.